Na kleine schermutselingen zijn vijf mannen uit Den Haag aangehouden die zich weigerden te legitimeren. De politie wist van de bijeenkomst via de sociale media. Hij was niet aangemeld. In overleg met burgemeester Van Aartsen en het Openbaar Ministerie werd besloten in te grijpen. In Guatemala zijn elf mensen om het leven gekomen toen onbekenden het vuur openden op een aantal cafés. Vijftien mensen raakten gewond. De drie bars in een dorp vlakbij de hoofdstad Guatemala-stad hadden dezelfde eigenaar. De politie vermoedt dat hij het doelwit was van de aanslag. Hij is om het leven gekomen. De aanvallers zouden lid zijn van een straatbende. Ze zijn in een gestolen auto gevlucht. CDA-leider Buma zegt dat het kabinet niet erg zijn best doet om de Eerste Kamer achter zijn plannen te krijgen. Bijvoorbeeld achter het pensioenplan. Buma reageert hiermee op de oproep van werkgeversvoorman Wientjes aan de Eerste Kamer om in te stemmen met het pensioenakkoord en er geen politiek spelletje van te maken. Volgens Buma kan het kabinet beter zijn plannen veranderen, anders wordt de impasse in de Senaat steeds zichtbaarder. De politie in Limburg heeft twee mannen opgepakt die lagen te slapen in bestelbusjes vol koperdraad. Het zijn twee Roemenen, ze hadden twee busjes volgeladen met 132 rollen koperdraad. Het totale gewicht was 6600 kilo. De busjes stonden in Blerik bij Venlo en vielen op door hun Spaanse kentekens. Het is onduidelijk hoe de Roemenen aan het koperdraad kwamen, maar de politie gaat uit van diefstal. De eigenaar wordt nog gezocht. Burgemeester Sobjanin van Moskou lijkt verzekerd van een nieuwe termijn. Hij stevend af op 58% van de stemmen. Daarmee is een tweede verkiezingsronde tegen zijn rivaal Alexei Navalny niet meer nodig. Sobjanin is van de partij van president Poetin. Die beschuldigde Navalny geregeld van corruptie. Het weer vannacht mogelijk mist, overdag enkele buien, maar ook perioden met zon.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 Then we could Come on, use me up until there's nothing left. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your. and raise your glass and let's take back the night. Oh, take back the night. Oh, they gon' try to shut us down.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 Take back the night. Ooh, we don't know when the sun is rising next. Take back the night. The feeling's right, then raise your glass and let's take back the night. Take back the night. But they gon' try to shut us down Jose.